Uur. van der Linde met het NOS-journaal. In Spanje is een Nederlander veroordeeld tot 11,5 jaar gevangenisstraf... wegens grooming van een 13-jarig Spaans meisje. De 29-jarige man dwong haar om seksvideo's te maken. Via Instagram deed hij zich voor als een minderjarige. Hij chanteerde het meisje vervolgens met beeldmateriaal dat hij van haar kreeg. Haar moeder ontdekte het misbruik in 2020. De man werd vorig jaar in Nederland opgepakt en uitgeleverd aan Spanje. Gemeenten gaan dit weekend tijdelijk extra plekken regelen voor asielzoekers... om te voorkomen dat ze in Ter Apel buiten of in tenten moeten slapen. Volgens staatssecretaris Van der Burg zijn er nu 300 plekken toegezegd. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt gezien als nationale crisis. Maandag wil het kabinet een plan klaar hebben voor een oplossing voor de komende maanden. De Britse premier Johnson heeft bij zijn bezoek aan Kiev gezegd dat het Verenigd Koninkrijk duizenden Oekraïense militairen kan opleiden in een speciaal programma. De Britten zouden elke 120 dagen tot 10.000 militairen kunnen trainen. Mogelijk worden ook westerse bondgenoten uitgenodigd om deel te nemen. In Kiev zei Johnson verder dat alles erop wijst dat de troepen van Poetin zware verliezen leiden. Nederland stuurt op korte termijn een waterexpert naar Suriname... om met de plaatselijke autoriteiten vast te stellen hoe de watersnood het best bestreden kan worden. Als dat plan er is, volgt de rest van een team van experts. Suriname kampt al maanden met uitzonderlijke regenval. Om te voorkomen dat een stuwdam breekt zijn alle spuien opengezet. Daardoor is onder meer het district Brokopondo onder water komen te staan.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

自来来。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 yourself. Let's talk about with Julie right now, yeah, hear me? West side. You got your Julie, I got my Julie. Anybody else who not a Julie, Let me forget one. Same. Yo, slamming and banging, you dig that? Uh, uh, uh. A to the L to the I to the C to the J to the U to the L I to the S to the H to the A double G. Shut it. Oh, boys get busy. A to the L to the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 You got the sweet touch. When me touch it with me. Uh, uh, yeah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 on, you turn me on with your Babylon bitch. Julie. You got the sweet When me touch it with me cool. Hey, this Shaggy make a rap too. Yo, hey yo, hey yo. She was fitter than J Lo. Next to you, she's just a minga fit as Destiny's Child. Well, apart from the lead singer, you's uh. fitter than the Spice Girls, including the Ginger. Give it a shave, cause me wanna be in ya.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 Cause you turn me on with your big Babylon. Whoa! to the L to the I to the J to yeah. the to the to the H Stand. to the A double What? boys, get boys To the L to the I to the All the G, Shut up, baby. to the A double That's right. Stand. boys get busy. You know me love it, yeah. Truly.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 too much space, half an inch from my face, and you meant it. You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.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 be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 ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu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 thousand miles. Sometimes stroll hand in hand with love.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 stel jezelf de vraag: ben jij niet veel meer waard? Om de lippenstift op zijn kraag. Oh. lift up. try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 Uh, way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's parties. She's working around the clock. Zandvoort.